Voor het eerst in twaalf jaar doen we mee met een Nederlandstalig nummer. Over de grens zijn ze onder de indruk over de Nederlandse act. She sings about the depth, you know, this emotional black hole. And she's physically in the darkness. And then she provides the light als je naar de repetities kijkt, hoe het in beeld wordt gebracht op het podium, hoe ze zelf omgaat met haar, met haar liedje en met de camera's, dan klopt het plaatje helemaal. En dan denk ik echt wel dat, dat, dat ze een verhaal neerzet en dat ze echt wel eh, eh, Europa kan innemen, los van die taalbarrière die er toch is, omdat ze in het Nederlands zingt. Pas later vanavond weten we of Nederland doorgaat naar de finale van aankomende zaterdag. De Tweede Kamer wil de maximale straf voor doodslag verhogen naar 25 jaar. Nu is de maximale straf nog 15 jaar. De Eerste Kamer moet nog wel over het plan stemmen. Dat gaat waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar gebeuren. Een man van 21 is een hoge beroep veroordeeld voor het doodsteken van de 18-jarige drillrapper ron Grootvaam in 2019. Op camerabeelden is te zien hoe Grootvaam de man eerst aanviel met een kapmes, achter hem aanrende en hem van achteren in zijn hals stak. Het OM wilde een zwaardere straf, maar deskundigen zeggen dat de man leidt aan psychische stoornissen en zwak begaafd is. En misschien had jij vroeger op de middelbare school ook wel zo'n ding op zak, een iPod. Nou, wees er maar zuinig op, want Apple gaat die dingen niet meer maken. De iPod is overbodig geworden, vinden ze, nu er iPhones en andere apparaten zijn waarmee je ook muziek kan luisteren. Ruim 20 jaar geleden kondigde oud-Apple-topman Steve Jobs de nieuwe muziekspeler aan. And we are introducing a product today that takes us exactly there. And that product is called iPod. What is iPod? iPod is an MP3 music player has CD quality music, and it plays all of the popular open formats of digital music. De iPod is wereldwijd 400 miljoen keer verkocht. De muziekspeler is de voorloper van de iPhone en de iPad. Daarmee groeide Apple uit tot een van de grootste techbedrijven. Het weer vanavond is het bewolkt. In het noorden kan een buitje vallen. Morgen op de meeste plaatsen zon, alleen in het noorden wat meer bewolkt. Het wordt zo'n 17 graden aan zee tot 25 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland neemt de drukte alweer af. Er staat nog een dozijn files. De meeste vertragingen stellen niet zoveel voor. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch heb je nog wel steeds een kwartier extra nodig... tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn. Het rijdt daar langzaam over 8 kilometer. De A9 ook maar diemen tussen Aalsmeer en het AMC 10 minuten vertraging. En op de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koenten om een kwartier vertraging door een ongeluk.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 die allemaal composities zijn van Gershwin... En allemaal worden uitgevoerd door Nederlandse muzikanten... waarvan het merendeel natuurlijk eh, altijd voorbij komt kwam of gaat komen in eh, de serie concerten eh, in de krocht. Gershwin, eh, geboren in 1898 en jong overleden in, 1937 was een Amerikaanse componist, pianist, dirigent en kunstschilder... en wordt algemeen beschouwd als een van de grootste Amerikaanse componisten. Hij is de componist die er beter dan wie dan ook in slaagde... een synthese tot stand te brengen van de vroeg 20 ste eeuwse klassieke muziek... de Amerikaanse volksmuziek, blues, spiritual en jazz... en de vroeg 20 ste eeuwse amusementsmuziek. het hele uur hebben we Gershwin, zoals gezegd. En net hoorden we het orkest van uh, Koos van der Hout... met Rob van Kreeveld aan de piano... Ben Jansen op de bas en Vincent Koning op de gitaar. En nu gaan we luisteren naar een groep eh, die Madeleine Bel gaat begeleiden. En dat zijn de heren Cor Bakker, Frits Landersbergen, Allard Buwalda, Edwin Corsilius, Hans Dekker en Jeroen de Rijk. En we gaan eh, luisteren naar een, eh, een stuk, een Geurswin stuk. En dat heet Home. coming En van Madeleine Bell gaan wij naar de Young Sinatras. Dat is een, eh, een groep muzikanten met Tom Gable als de vocalist. En van deze groep gaan we draaien I've Got a Crush on You. from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortunes falling all over the town. Be sure that you're. Dat gaan we natuurlijk niet doen, want beloofd is beloofd. We gaan, uh, we gaan Gershwin draaien. En eh, I've Got a Crush on, the, on You. Dat is natuurlijk een heel andere. Maar dat gaat nu komen. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was well. I'm your big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that I'm attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time. Hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cool? Could you care? in a lovely cottage that we could share. The world will pardon my mush because I have got a crush, my baby, on you. Young Trust. Gershwin eh, heeft eh, niet alleen heel veel eh, standards geschreven... maar ook grote werken zoals de The Rhapsody in Blue... Concerto in F, An American in Paris... The Second Rhapsody en natuurlijk Porky and Bess. En daarnaast heeft hij... geschilderd en uh, gebeeldhouwd. En eh, zijn broer Ira heeft heel veel teksten geschreven... bij alle stukken die hij gemaakt heeft. Een enorm veelzijdig man. En allerlei soorten jazzmuzikanten en jazzgroepen... hebben wel stuk opgenomen. Zoals nu het eh, Hot Club de France groepje van uh, eh, Fabi Laffertin. En wij gaan luisteren naar The Man I Love. I Love van Gerswin Gespeeld door de groep van Fabi Laffertin. Susha Citroen heeft ooit een live cd opgenomen. Live in de boerderij in Huizen. En werd daar begeleid door Fred Leeflang op de tenorsax... Kees Slinger aan de piano, Jan Voogd op de bas... en Martin van Duinhoven op het slagwerk. En wij gaan luisteren naar It Ain't Necessarily So... was found in a stream. He floated on water till all there was order. living when no girl will give in to no man that's 900 years. I'm preaching the sermon to show it ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa. It ain't. just citroen. It ain't necessarily so. We gaan nu luisteren naar eh, een van de 540 solo-stukjes die uh, eh, Gerswin geschreven heeft. Naast al zijn concertante werken, de musicals, verfilm die musicals en uh, solo werken voor piano. Ongelooflijk veel. We gaan nu luisteren naar eh, het Flashback Quartet... Someone to Watch Over Me. Someone to Watch Over Me. De groep... Eh, ja, het Flashback Quartet. En dan gaan we nu luisteren naar een eh, cd van Ingram Washington. En die wordt begeleid door Kajan Witmer... en Peter Björnhild op de bas... Marcel van Engel op het slagwerk... en in dit stuk de trompetist Mike Booth... die eh, in de dijk uh, eventjes vandaan is geplukt om hierop mee te doen. En we gaan luisteren eh, naar een, eh, ook weer een compositie natuurlijk van Gershwin. Our love is here to stay. fancies, and in time they may go. But oh, my dear, our love is here to stay, and together we're going a long, long way. So in time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. It's only made of clay. So our way. Here to Stay. Een groep met Frits Landersberger op de vibrafoon... Bernard Berghout, klarinet, Wim Overgouw, gitaar... Peter Ima slagwerk, Pim Jacobs, piano, Ruud Jacobs, bas... hebben ooit een cd gemaakt, de Ode aan Benny Goodman. En daar staat natuurlijk ook een compositie op van Gershwin... En dat is het stuk, het prachtige stuk Liza. Thank you. mooie vertolking van Liza. Meneer Johnny Meyer, die heeft eh, ook een stuk, meerdere stukken natuurlijk... van uh, eh, Gershwin op de plaat gezet. En ik heb daarvan eh, vandaag gekozen... een stuk waarin Johnny Meyer op de accordeon wordt begeleid... door Wim Overgouw op de gitaar... Jacques Scholz op de bas... John Engels op het slagwerk... En ehm, dat gaat worden. De prachtige compositie I Got Rhythm. I Got Rhythm, Johnny Meyer. Kim Dim Kesber die, eh, de klarinet is sopraan de tenor sax, uh, heeft platen gemaakt, waaronder eh, de CD Dim Kesber and Friends. die Friends zijn Klaas Wit op de trompet, Rob Aangebek op de piano, Martin Benen op het slagwerk en Dolf Del Prado op de bas. En die hebben uit eh, het repertoire van de 540 liedjes van Gershwin eh, gekozen. How long has this been going on? gedaan. Klaas Wit, die speelde met Dim Casper en Friends. We gaan nu luisteren naar eh, Rita Reis. Die heeft een hele cd volgezongen met de, de stukken uit de George Gershwin Songbooks. Embraceable You, Love Walked In, But Not For Me, The Men I Love... They Can't Take That Away From Me, Summertime... I Love You Porky, A Foggy Day, Someone to Watch Over Me, Our Love is Here to Stay and Soon. En wij gaan luisteren naar haar vertolking, Oh Lady Be Good. Listen to my tale of woe, it's terribly sad but true. All dressed up, no place to go, each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy, can go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you. So. een prachtige vertolking van weer zo'n Gershwin-stuk, Lady Be Good. Ik ga eindigen deze uitzending met eh, Ronald Douglas. En die wordt op fantastische wijze natuurlijk bijgestaan door het trio Rob van Bavel eh, op de piano... Henk Havenhoek op de bas en Hans van Oosterhout op het slagwerk. Bedankt voor het luisteren. Eh, vanmiddag de Preacher Man in de Krocht... En eh, volgende week zit hier weer een collega om eh, weer een hele mooie muziek te draaien. Ronald Douglas gaat vandaag eh, de tent sluiten met Love, Love Walked In. right in and drove the shadows away. Love walked right in and brought my sunniest day. One magic moment, and my heart seemed to know that love said hello. Though not a word was spoken, one look, and I forgot the gloom of the past. One look, and I had found my future at last. One look, and I had found world completely new when love walking with you.